Het land kondigde gisteren aan dat het zich daar volledig uit terugtrekt... vanwege de liquidatie van generaal Soleimani door de Amerikanen. President Macron, bondskanselier Merkel en premier Johnson roepen Iran nu op om alle activiteiten af te breken die strijdig zijn met de atoomdeal. Ook roepen ze alle partijen op tot uiterste terughoudendheid en verantwoordelijkheid. President Trump dreigt hard terug te slaan als Iran wraak neemt op Amerikaanse doelen. In Venezuela hebben ordentroepen verhinderd dat oppositieleider Guaido het parlement kon binnengaan. Er zou worden gestemd over een opvolger van Guaido als voorzitter van het parlement. Na een chaotische zitting werd een onafhankelijke parlementariër... met steun van de regeringspartij van president Maduro als voorzitter beëdigd. Buiten het parlementsgebouw hield de oppositie een eigen stemming... waarbij Guaido de meeste stemmen kreeg. In de Duitse stad Gelsenkirchen heeft de politie een man doodgeschoten... die op straat dreigde agenten aan te vallen met een mes. Volgens getuigen riep de man Allahu Akbar... maar de Duitse politie kan dat niet bevestigen. De aanvaller was een bekende van de politie vanwege geweldsmisdrijven ons Duitse media altijd de Turkse nationaliteit. Bij een zwaar verkeersongeluk in de Achterhoek zijn een dode en twee zwaar gewonden gevallen. Twee auto's botsten vlak voor middernacht op elkaar op een provinciale weg in de buurt van het dorp Geesteren. De omgekomen inzittende zat in een auto die na het ongeluk in brand vloog.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 Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, tra poche ore, sotto il sole da sola Diriccione, diriccione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. Le serie iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore Sotto il sole, sotto il sole Dicione, dicione Quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te Come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di bellino, di bellino, Mangio questo panino E ti ripeto, Faccio schiaffi, faccio schiaffi Cenetto le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Dopo sentimento non mi scappano